Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is op zoek naar een man die iets te maken heeft met de dood van een vrouw in Arnhem. De vrouw werd gisteravond gewond gevonden op straat. Reanimeren hielp niet meer. Volgens buurtbewoners was ze neergestoken. Waarschijnlijk is het thuis misgegaan, zegt deze man. Blijkbaar is het psychisch, eh, gezin met een psychische probleem geweest. Eh, en, nou ja, we hebben regelmatig hier mensen en uh, politieauto's zien komen, maar ja heeft eh, waarschijnlijk niet eh, geholpen. Er wordt nu gezocht naar een man die iets met de steekpartij te maken zou hebben. Wat zijn rol is, wil de politie niet zeggen. Ze denken dat hij een gevaar kan zijn voor zichzelf en zijn omgeving. De Russische president Poetin zegt dat Rusland kan helpen met het voorkomen van een voedselcrisis... als het Westen de sancties tegen het land opheft. Een groot deel van de wereld is afhankelijk van tarwe uit Oekraïne. Maar door de oorlog kan het land de tarwe niet kwijt. Rusland blokkeert de export en veel boerderijen zijn verwoest. Dat en droogte en mislukte graanoogsten in andere delen van de wereld... zorgen voor stijgende brood- en voedselprijzen en groeiende tekorten. De topman van Schiphol moet dinsdag in de Tweede Kamer uitleg geven over de enorme drukte op de luchthaven. Kamerleden willen weten hoe het zo mis kon gaan en vooral of het hem nog lukt om het op te lossen. De invloedrijke vakbond De Unie denkt van niet en wil dat die opstapt. En Rotterdam heeft er tijdelijk een nieuwe attractie bij. Je kan nu over daken in het centrum lopen en op 30 meter hoogte de Koolsingel oversteken. Het project is bedoeld om het gebruik van daken meer onder de aandacht te brengen. Dat lijkt te lukken, want deze bezoekers hebben wel wat ideeën. Ze moeten bomen toevoegen. Zeer ambitieus, ik weet het, maar het zou heel mooi lijken. Eh, zonnepanelen vind ik ook wel een goeie. En eh, gewoon een voetbalveld of zo. Terras, sowieso. Het is wel mooi in de nacht dat je een terras hebt. Dan kan je zo lekker gewoon uitzicht. Fijn met vlag. Ja, fijn met vlag. Het weer. Vanavond is het bewolkt en vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen iets frisser dan vandaag met 15 tot 17 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu. See it. don't touch you I loved you, baby, what would you do? If I told you I need you, baby, would you come through? If I told you to kiss me, baby, what would you do? What would you do? What would you do? What would you do? do, do uh, what would you do? Do, do, do what would you do? if I told you I loved you, baby, what would you do?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 Dime pa' que veas como llego donde esté, de donde esté, de donde esté. yo sé que tú me quieres ver. quieres que sepa, pero ya, ya lo sé. Dime pa' que veas como llego donde esté. you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. You see us in the club, we'll be acting real nice. You see us on the floor. to me, give it to me, give it to me. Oh, yeah. take me on. So party on my own. I'm dancing without you, without you, without you. Dancing without you, without you, without you.